11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Veel bomen in het herinneringsbos van de MH17-ramp zijn dood. Het gaat om een kwart van de 298 bomen die vorig jaar zijn geplant... ter herinnering aan de slachtoffers. De ondergrond van het herdenkingsterrein in Vijfhuizen... zou te weinig water doorlaten, waardoor de bomen niet kunnen overleven. Dat meldt de Gooi en Eemlander... Volgens de stichting Monument MA17 wordt er gewerkt aan een structurele oplossing. De komende weken doet een boomdeskundige onderzoek op het terrein. De politie in Zweden heeft een verdachte aangehouden... in verband met de diefstal van Zweedse kroonjuwelen in juli. Toen werden twee koningskronen uit de 17e eeuw... en een gouden bol gestolen uit een kathedraal in de stad Strengnes. Waar de kronen zijn is nog niet duidelijk. De gerenommeerde Belgische kunstenaar en theatermaker Jan Fabre wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ook zou hij tijdens fotosessies bij hem thuis danseressen seksueel hebben benaderd. Dat blijkt uit een open brief van 20 oud-medewerkers van zijn gezelschap Troeblijn. In een verklaring zegt het Vlaamse dansgezelschap dat Fabre aan de schandpaal wordt genageld op basis van anonieme getuigenissen. Orkaan Florence, die afkoerst op de Amerikaanse oostkust, is in kracht afgenomen. Het is nu een orkaan van de tweede categorie. Het Nationaal Orkaancentrum van de VS waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken. Verwacht wordt dat de storm aan het einde van de middag de Amerikaanse oostkust bereikt. Het weer. In een groot deel van het land blijft het droog en breekt de zon door. In het noorden valt vanmiddag nog een enkele bui. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen eerst wat mist, later is in het noorden een bui mogelijk.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 You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, his secret place. God, when it's your time to go. She's safe and sound with villains six feet underground. And no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves him and leaves him alone. So alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who. Up a creek with no canoe. Watch out for the man for all seasons. Loves him and leaves him alone. So alone. loving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blonde. Baby, it's so elementary for the men never Stop your life with one stare.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 You can make my life worthwhile. I can make you start. Het ritme van Zandvoort. why mirror that's why you make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning.